Oppositieleiders, onder wie D66-leider Jette, richten hun pijlen op Wilders... en vindt dat de PVV-leider met zijn woorden de boel heeft opgehitst. De heer Wilders zegt in Helmond... jullie zijn de baas in deze stad, niet de burgemeester. vorige week nog bij de APB roept hij de vraag op... vechten we terug of niet. U bent hier degene die met uw woorden het gif in onze samenleving verspreidt. Het was de bedoeling om vandaag een gezamenlijk statement te maken tegen rechtsextremisme... maar daar kwamen de partijen niet uit. De linkse partijen D66 en Volt willen niet op één pamflet staan met de PVV en Forum voor Democratie. De jongen van 15 die afgelopen weekend in Capelle aan de IJssel werd doodgeschoten door de politie... werd niet in zijn rug geraakt. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De moeder van de jongen is van plan om aangifte te doen. Dit zei haar advocaat gisteravond in de talkshow Pauw en de Wit. Het lijkt heel sterk op, en ik wil aan dat het gebeurt... dat het jongetje een fiets gestolen heeft met geweld mhm. en dat hij een wapen bij zich had. Maar is dat gegeven voldoende om altijd zo'n jongetje in paniek wegrent en hem in de rug te schieten? Wij vinden van niet. Maar volgens DOM OM is het dus ook niet zo gegaan. Ze zeggen dat er allerlei verhalen rondgaan die niet kloppen... en dat mensen beter het onderzoek kunnen afwachten. Mensen bij bushaltes in Amsterdam-Noord kunnen wel eens heel lang moeten wachten op hun bus. Er is daar iets opvallends aan de hand. De politie heeft allemaal bussen van de weg gehaald... omdat er iets mis zou zijn met de papieren van de bus of zelfs van de chauffeur. Er rijden nu nauwelijks bussen van de GVB door Noord. De politie komt later vandaag met meer details. En miljoenen mensen hebben gisteren gekeken naar de terugkeer van Jimmy Kimmel op de Amerikaanse tv. Thank you. Anyway, as I was saying before I was interrupted... I'm happy to be here tonight with you. Kimmel werd geschorst door zijn omroep nadat hij onder druk was gezet door president Trump. Gisteren was de schorsing voorbij. De aflevering is op YouTube al meer dan 19 miljoen keer bekeken. En ook op tv waren de kijkcijfers hoog. 6,2 miljoen Amerikanen keken live mee. Normaal zijn dat er gemiddeld 1,4 miljoen. Het weer in het zuiden wolken en 13 graden met hier en daar wat regen. In de rest van het land zon bij max 16 graden.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 I watch you drifting out of me. everything is you. I must have missed that you were leaving. I saw your lipstick on the mirror right here. All of a sudden it was all clear. You just ran out of everything and everything said.